start. met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken. De wind neemt langzaam af, maar er kunnen tot in de avond nog zeer zware windstoten voorkomen. De storm veroorzaakt op meerdere plaatsen overlast. Zo werden van en naar Schiphol meer dan 250 vluchten geannuleerd. Het Noordwest ziekenhuis in Den Helder heeft alle operaties afgelast... omdat de dakbedekking boven de operatiekamers dreigde los te laten. In Schiedam viel een kraan om. En in de haven van Urk sloeg een grote replica van de Ark van Noach op drift... en ramde verschillende zeiljachten en een veerboot. En vanwege de storm en de verhoogde waterstanden zijn alle vijf grote stormvloedkeringen in ons land gesloten. Dat is nog nooit eerder voorgekomen, meldt Rijkswaterstaat. De Maaslandkering en de Hartelkering zijn de laatste twee keringen die vandaag dichtgingen. Voor de Maaslandkering was het kritieke waterniveau nog niet bereikt. Die is gesloten om de kering te testen onder stormcondities. Ook in het buitenland veroorzaakte storm problemen. In Frankrijk vielen doden en raakten 15 mensen gewond. Zo'n 200.000 huishoudens in Frankrijk zitten zonder stroom. In Ierland veroorzaakt de storm overstromingen. Zo staan straten in de stad Galway onder water. Het wachtwoordbeleid van populaire sites in Nederland schiet tekort. Dat concludeert de Consumentenbond na een steekproef onder 87 sites van webshops, energieleveranciers of sociale mediaplatforms. Coolblue, Hema, Spotify en Netflix accepteren vaak tekorte wachtwoorden die vaak niet veilig zijn. Ook vindt de Consumentenbond dat websites vaak te ingewikkelde eisen stellen aan wachtwoorden. Dat is het geval bij onder meer ING, Blokker en de Mediamarkt. 18 sites, waaronder Twitter en bol.com, doen het goed in de ogen van de bond.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 Het ritme, ritme. van ZFM. ZFM. washes away. She's got those we stuur jullie allemaal fijne dagen en een